Manik Sampersen met het NOS-journaal. President Trump heeft de dood van de kritische journalist Khashoggi... bestempeld als de slechtste doofpotactie in de geschiedenis van doofpotacties. Hij noemde het een slecht plan dat slecht is uitgevoerd. Verder werd bekend dat Saoedische functionarissen... die worden verdacht van betrokkenheid bij Khashoggi's dood... hun visum verliezen of daar niet meer voor in aanmerking komen. De journalist uit Saoedi-Arabië kwam drie weken geleden om het leven... in het Saoedische consulaat in Istanbul. Onderaannemers die pakketjes bezorgen dreigen met stiptheidsacties... om bij PostNL hogere tarieven af te dwingen. De onderhandelingen daarover zijn volgens de Belangenvereniging van Bezorgers vastgelopen. De bezorgers vinden dat de tarieven niet meegroeien met de hoeveelheid pakketjes... die ze bij de mensen thuis moeten brengen, zeker in de drukke decembermaand. De pakketondernemers dreigen dat pakjes voor pakjesavond mogelijk pas komen als Sinterklaas voorbij is. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vanavond in Buckingham Palace aangeschoven aan het staatsbanket van koningin Elizabeth. Het is de afsluiting van de eerste dag van het staatsbezoek van het koningspaar. Koningin Maxima droeg daarbij de tiara met de Stuart-diamant... die voor het laatst in het openbaar werd gedragen in 1972 door koningin Juliana. Eerder vandaag zei koning Willem-Alexander in het parlement in Londen... dat hij de brexit betreurt, maar dat hij het besluit om uit de EU te stappen wel respecteert. Ajax heeft de derde groepswedstrijd in de Champions League gewonnen van Benfica. In de Johan Cruijff Arena werd het 1-0 door een doelpunt van Mazraoui. Daarmee staat Ajax nog steeds bovenaan de pool. Bayern München staat op de tweede plek. De club uit Duitsland versloeg eerder vanavond AEK Athene met 0-2. Het weer. Vannacht is het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De temperatuur ligt rond de 13 graden. Ook de komende dag verloopt bewolkt. Soms valt er wat regen.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 I'll never lose your memory. Sometimes I close my eyes and drift away. I can't forget the things I didn't say. I chose a life that took me away from you. and all the many times you cried and wherever you may wander may good fortune be Lover, one who never leave your side.